Uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Sinds de verwoestende aardbeving van vrijdagavond... wordt vanuit heel de wereld hulp geboden aan Marokko. Maar volgens lokale media wordt het maar mondjesmaat geaccepteerd. Er zou eerst geïnventariseerd moeten worden wat er precies nodig is. Onder meer Spanje heeft al wel reddingswerkers gestuurd. In Nederland staat het Urban Search and Rescue Team klaar... maar het team wacht nog op een officieel verzoek van Marokko om te komen helpen. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, stapt op. In een interview zegt hij dat hij na gesprekken met familie en vrienden tot de conclusie is gekomen dat hij niet verder kan met zijn werk. Rubiales lag onder vuur nadat hij de Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso vol op de mond had gekust. Ze deed deze week aangifte daarvan. Daarna besloot het OM de voorzitter aan te klagen voor aanranding. Het aantal mensen van 100 jaar of ouder is de afgelopen 20 jaar in Nederland verdubbeld. Volgens het CBS waren het er begin dit jaar ruim 2500. Het zijn vooral vrouwen en de meeste wonen in de provincie Zeeland. Het CBS verwacht dat het aantal 100-plussers in Nederland nog verder zal stijgen... en dat er in 2040 meer dan 5000 inwoners van 100 jaar en ouder zullen zijn. Het Nederlands elftal heeft met 2-1 gewonnen van Ierland. Daarmee heeft Oranje een grote stap gezet richting het EK. Oranje startte het kwalificatieduel de afgelopen avond in Dublin zwak... en kwam vroeg op achterstand door een penalty. Gakpo maakte al snel de 1-1, ook met een strafschop. In de tweede helft maakte de ingevallen Wout Weghorst de winnende treffer. Nederland staat nu tweede in de pool, achter Frankrijk. De nummers 1 en 2 gaan naar het EK volgend jaar. Het weer, het koelt langzaam af naar een graad of 19. Morgen opnieuw zonnig, maar door de wind minder warm dan vandaag. Het wordt zo'n 25 graden aan de kust tot 30 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM.